start. Dit is Maud met het nws Journaal. Bij een schietpartij in Hellevoetsluis is een dode gevallen. Het is een man van 29 die eerder vanavond onder vuur werd genomen. Bij de schietpartij raakte een man van 25 zwaar gewond. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht waar eentje van hen dus overleed. De aanleiding voor de schietpartij in Hellevoetsluis is nog niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. In het zuidoosten van Frankrijk is een man van 23 opgepakt die drie mensen zou hebben vermoord, onder wie een vrouw van 80. Zij was in haar huis doodgestoken. In een plaats in de buurt bleek een ouder echtpaar vermoord. Ook was een auto gestolen. Op basis van videobeelden werd een grote zoektocht op touw gezet. Uiteindelijk werd de verdachte opgepakt op het station van Avignon. De terrorist die een aanslag pleegde in Berlijn is op zijn vlucht uit Duitsland op een treinstation in Lyon geweest. Volgens Franse media is op bewakingsbeelden te zien hoe de Tunesier Anis Amri drie dagen na de aanslag er een treinkaartje koopt. Daarna stapte hij op de internationale trein naar Milaan. Daar werd hij uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Amri wist op zijn vlucht een paar keer landsgrenzen te passeren, ook al stond hij internationaal op de opsporingslijsten en ook al waren er extra veiligheidsmaatregelen net als in andere jaren trokken op deze tweede kerstdag er weer veel mensen op uit. Volgens de ANWB was het druk op de wegen. Er stonden vooral files richting de woonboulevards en pretparken. Zoals het al vanochtend vroeg aansluit op de wegen naar de Efteling. Het was ook druk in Roermond, waar vooral veel Duitsers waren die naar de outlet gingen. Het weer in het noorden onstuimig, met kans op buien, met hagel en onweer. In het Waddengebied mogelijk een westerstorm. In de rest van het land is het relatief rustig. Morgen zijn er perioden met zon en dan ongeveer 8 graden.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 If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure. a new point of view. Life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is one. Peace is for everyone. Peace is for is for everyone. Kerst op je radio met ZFM. Fijne kerstdagen. geslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met peuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn. Geen kaart of brief kreeg ik, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn wat moet ik daarmee?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 Christmas vacation. You better climb up to let the Christmas vacation. Oh, Santa, won't you come and get me? And take me where I think the Muppets hit a new low. Yeah, and his first name is C. <laughs> Oh!